spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Iemand zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. De aanleiding is nog onduidelijk. In Blerik waren er de afgelopen maanden geregeld geweldsmisdrijven... die vooral te maken zouden hebben met drugscriminaliteit. Begin vorige maand werd een 22-jarige inwoner doodgeschoten. In Australië is een man aangehouden die namens Noord-Korea zou hebben geprobeerd defensieproducten te verkopen, zoals de software die nodig is om raketten te besturen. De geboren Zuid-Koreaan woont al meer dan 30 jaar in Australië. Volgens de politie zijn er geen Noord-Koreaanse spullen Australië binnengekomen. Als de man wordt veroordeeld kan hij een celstraf van maximaal 10 jaar krijgen. In Den Bosch zijn gisteravond in korte tijd vijf bedrijfsauto's in brand gevlogen. Volgens Omroep Brabant zijn het allemaal wagens van dakdekkersbedrijven. Een van de gedupeerden is ervan overtuigd dat de branden zijn aangestoken. Er zijn nogal wat dakdekkersbedrijven in Den Bosch en die zouden elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft jarenlang in het geheim onderzoek laten verrichten naar ufo's. Het programma liep van 2007 tot 2012 en kostte jaarlijks 22 miljoen dollar, schrijft de New York Times. Onduidelijk is of het programma iets heeft opgeleverd. Volgens het Pentagon werd het programma stopgezet vanwege de kosten, maar bronnen zeggen dat er nog steeds een onderzoek loopt naar ufo's. PSV gaat als koploper de winterstop in. Gisteren won de club met 3-0 thuis tegen ADO Den Haag. Heerenveen won thuis met 1-0 van NAC Breda. En Bo Pek Zwolle wist in Tilburg een 2-0 achterstand tegen Willem II om te buigen in een 3-2 overwinning. FC Twente en Vitesse hielden elkaar in Enschede in evenwicht. Het werd 1-1. En in Kerkrade won VVV Venlo de Limburgse derby tegen Rode JC met 1-0. Het weer, de dag begint fris met lokaal gladheid door bevriezing of een winterse bui.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 Damn, fresh at least Atlanta. Up on board like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. en stuur je allemaal fijne dag.